Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De autoriteiten van de Amerikaanse staat Minnesota zijn een onderzoek begonnen naar het doodschieten van een vrouw van 37 in Minneapolis. Ze werd woensdag gedood door een agent van immigratiedienst ICE. De aanklager roept het publiek op om video's en ander bewijs naar haar kantoor te sturen. Ze wil zo een grondig en transparant onderzoek doen. De regering Trump besloot alleen de FBI het onderzoek te laten doen. De aanklager is bang dat ze te weinig bewijs zal krijgen van die landelijke dienst... om de ICE-agent mogelijk te kunnen vervolgen. Volgens de regering schoot de agent de vrouw dood uit zelfverdediging omdat in het noorden code oranje geldt tot vanochtend 9 uur... blijven in Groningen een paar N-wegen afgesloten. De Eemshavenweg N46 en ook de N33 tussen Zuidbroek en Delfzijl. De provincie bekijkt bij daglicht of de wegen weer open kunnen. Op de provinciale fietspaden in Groningen wordt inmiddels niet meer gestrooid of geschoven. vanwege code oranje heeft vervoerder Q-bus besloten om de bussen in Groningen en Friesland voorlopig nog niet te laten rijden. In Groningen blijven de bussen tot zeker 9 uur vanochtend binnen. In Friesland tot 11 uur. De gebedsgenezer Tom de Wal zegt op Instagram dat de politie hem heeft vrijgelaten na zijn arrestatie van afgelopen avond. Hij werd opgepakt in Tilburg omdat hij op straat een gebedsdienst hield. Even daarvoor zette de politie hem een kerk uit omdat de burgemeester zijn gebedsgenezingen had verboden. De Wal zegt dat zijn optreden wel juridische gevolgen heeft en dat hij ook nog boetes verwacht. Dan het weer, af en toe sneeuw. Het vriest licht en het kan heel glad zijn. Het is min 1 tot min 6 graden. In Friesland, Groningen en op de Wadden geldt dus code oranje tot 9 uur vanochtend. In de rest van het land geldt code geel.